Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Demissionair minister Hermans heeft besloten dat er een dikke stroomkabel komt in het Waddengebied. De kabel moet de stroom aan land brengen die windmolens opwekken op de Noordzee en loopt onder Schiermonnikoog door. Er is fel geprotesteerd tegen de komst van zo'n kabel door natuurorganisaties en bestuurders. De minister zegt dat ze de zorgen begrijpt en dat er alles aan gedaan zal worden om de kabel met respect voor de natuur en perspectief voor de landbouw aan te leggen. Bij een datalek van het Britse ministerie van Defensie met gegevens over Afghanistan... zijn ook persoonsgegevens van Britse spionnen en commando's in verkeerde handen gekomen. Dat meldt onder meer de BBC. Dinsdag werd al bekend dat het ministerie een geheime spreadsheet... per ongeluk naar een verkeerd e-mailadres had verstuurd. Daarin stonden gegevens over duizenden Afghanen die met de Britten hebben samengewerkt. De Britse regering heeft excuses aangeboden voor het datalek. Frankrijk heeft al zijn militairen teruggetrokken uit Senegal. In 1960 werd Senegal onafhankelijk, maar al die tijd waren er nog permanent Franse troepen gelegerd. Bijna alle voormalige Franse koloniën hebben zich intussen van de Fransen afgekeerd. Een oplichter die een gezin dakloos maakte... is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Hij moet zijn slachtoffers ook 75.000 euro schadevergoeding betalen. Hij beloofde het gezin een nieuw huis, nieuwe banen en liet zijn slachtoffers allerlei kosten betalen. De moeder zegt haar oude huis op en ook haar baan, waardoor het gezin dakloos werd en geen inkomsten had. Via het gezin verkocht de oplichter ook valse vliegtickets... waar gedupeerden pas op Schiphol achterkwamen. Het weer. Er zijn brede opklaringen.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 Christian Bonenbaum.